Defensieminister van Middelkoop, die voorlopig de taken van de staatssecretaris overneemt, noemt het besluit pijnlijk maar verstandig. De militaire vakbonden noemen het aftreden onvermijdelijk. De AFNP heeft respect voor de beslissing van de Vries. De vakbond voor defensiepersoneel vindt die begrijpelijk. De vakbond ACOM is vooral opgelucht. Voorzitter Kleijan noemt de Vries incapabel als staatssecretaris. De Space Shuttle Atlantis is begonnen aan zijn laatste ruimtereis. De lancering vanaf Cape Canaveral in Florida verliep zonder problemen. Aan boord zijn vijf Amerikanen en een Brit die nieuwe onderdelen gaan brengen naar het internationale ruimtestation ISS. Daar moeten ze zondag aankomen. Na deze missie gaat de Atlantis met pensioen. Later dit jaar maken ook de twee andere Space Shuttles, de Discovery en de Endeavour, hun laatste ruimtereis. Daarmee komt een einde aan het Amerikaanse ruimteveerprogramma. In bijna 30 jaar zijn dan 134 ruimtemissies uitgevoerd. De Amerikaanse televisieserie Law and Order wordt stopgezet. Het tv-netwerk NBC vindt dat er te weinig mensen naar kijken. Daarom wordt in Amerika over anderhalve week de laatste aflevering uitgezonden. In de hoogtijdagen trok Law Order meer dan 18 miljoen kijkers per aflevering. Nu is dat iets meer dan 7 miljoen. Volgens tv-critici was de misdaadserie vooral populair omdat hij losjes gebaseerd was op echte misdaden en gebeurtenissen. Law Order is bezig aan zijn twintigste seizoen. Daarmee is het een van de langslopende dramaseries van de Amerikaanse televisie. De tv-zender gaat wel door met afgeleide series, zoals Law Order Criminal Intent. De voetballers Otman Bakal, Wout Brama en David Mendes da Silva gaan niet naar het wereldkampioenschap. De voorlopige selectie van bondscoach van Marwijk telt nu nog 27 spelers. Daarvan vallen er nog vier af. Het toernooi in Zuid-Afrika begint op 10 juni. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. De komende dag in het noorden en enkele bui. Verder droog en geregeld zon bij een graad of 13.